Raymond Seré met het NOS-journaal. In de VS kiezen inwoners van de staat Iowa vandaag de republikein die het volgens hen in november moet opnemen tegen president Obama. Favoriet is zakenman en mormoon Mitt Romney, die ook aan kop gaat in landelijke peilingen onder de republikeinen. Na Iowa houden de andere 49 staten republikeinse voorverkiezingen. Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal van 49,8 miljoen passagiers verwelkomd. Dat betekent dat de luchthaven qua passagiersaantallen weer de op drie na grootste van Europa is, na Londen Heathrow, Frankfurt en Parijs. Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol nam vorig jaar toe naar 313, onder meer Buenos Aires, Rio de Janeiro en Orlando kwamen erbij. De schoonmakersstaking breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n 10 treinstations. Schoonmakers eisen een betere cao en meer respect. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Zanger Youssou Doer doet mee aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van zijn wereldhit Seven Seconds, wil eind volgende maand president Wade verslaan. Zijn keuze om mee te doen aan de presidentsverkiezingen noemt hij opperste vaderlandsliefde. Nabestaanden van de 35 Koerden die vorige week door een vergissing van het Turkse leger werden gedood krijgen een schadevergoeding. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. De Koerdische smokkelaars werden bij de grens met Irak gebombardeerd door het Turkse leger dat hen aanzag voor terroristen van de PKK. Op een landgoed van de Britse koninklijke familie in Norfolk zijn door een voorbijganger menselijke resten gevonden. Er is nog niet bekendgemaakt in welke staat het lichaam zich bevond. Het stoffelijk overschot lag op enkele kilometers afstand van het verblijf waar de Britse koningin de kerstvakantie heeft doorgebracht.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 Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voorbereid. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar moet ik tien keer rond even na, Tot jij mijn liefde.